President Trump wist wel degelijk dat zijn campagneteam in 2016... een ontmoeting zou hebben met een Russische advocaten. Hij zou zijn zoon Donald Jr. daar zelfs persoonlijk toestemming voor hebben gegeven. Dat zegt Trumps voormalige advocaat Michael Cohen, melden bronnen aan CNN. Cohen zou bereid zijn een verklaring daarover af te leggen... tegenover speciaal aanklager Robert Mueller. Doel van het gesprek met de Russen was om belastende informatie te krijgen over Hillary Clinton. Niet alle migrantenkinderen die bij de Amerikaans-Mexicaanse grens van hun ouders waren gescheiden... zijn weer terug bij hun familie. Een rechter had bepaald dat alle 2500 kinderen uiterlijk vannacht weer bij hun ouders terug moesten zijn... Bij 700 kinderen is dat niet gelukt. Volgens de Amerikaanse overheid komt dat omdat hun ouders nog niet zijn opgespoord of het land al uit zijn gezet. De chefdirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest, Daniele Gatti, wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Twee zangeressen vertellen in de Washington Post dat ze in 1996 en 2000 door hem zijn betast. Dat was dus lang voordat Gatti aantrad in Amsterdam. Gatti spreekt de beschuldigingen tegen. Er zijn aanwijzingen dat de bosbranden in Griekenland zijn aangestoken. Dat zegt de Griekse minister van Openbare Orde. Hij zegt dat die aanwijzingen komen van satellietbeelden en onderzoek op de grond. Afgelopen maandag ontstonden binnen korte tijd op verschillende plaatsen brand in Griekenland. 83 mensen zijn daardoor om het leven gekomen. Ook worden nog tientallen mensen vermist. Noodweer heeft gisteravond in Rotterdam een leven geëist. Op de Westersingel viel een boom op een auto met twee inzittenden. Eén van hen kwam om het leven, de ander is gewond. Ook op andere plaatsen leidden onweersbuien gisteravond tot overlast. Bij Belveld reed een trein tegen een omgevallen boom aan. Niemand raakte daarbij gewond. Het weer overdag wordt het opnieuw tropisch... met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. De kans op onweer is een stuk kleiner...